Minister Clinton zal in Genève een vergadering van de VN-Mensenrechtenraad bijwonen. Obama veroordeelde het geweld en noemde dat buitensporig en onaanvaardbaar. De president, die zich nog niet eerder over Libië uitliet, had het niet over concrete sancties. Hij zei wel dat in reactie op het geweld alle opties open zijn. Volgens Obama moet het Libische volk zijn eigen toekomst kunnen bepalen. Hij verwees naar de omwentelingen in Egypte en Tunesië. Die zijn begonnen door mensen die een beter leven willen, al dus de Amerikaanse president. Veel leden van Provinciale Staten zijn ontevreden over de vergoeding die ze voor hun werk krijgen. In een enquête van onderzoeksbureau Daadkracht Advies noemt ruim driekwart die te laag. Het bureau ondervroeg afgelopen zomer ruim 200 statenleden, maar brengt de resultaten nu, een week voor de verkiezingen, pas naar buiten. Het werk voor de provincie kost de statenleden gemiddeld 23 uur per week. En daarvoor krijgen ze een vergoeding van bijna 13.000 euro. Veel statenleden vinden dat ze te druk zijn met vergaderen en stukken lezen. Ze zouden liever meer tijd hebben voor werkbezoeken en contacten met burgers. In Amsterdam zijn vannacht zes schepen over de weg vervoerd naar de RAI. Daar is begin volgende maand de Hiswa. Voor het transport moesten bovenleidingen van de tram en een verkeerslicht worden weggehaald. De schepen werden gistermiddag uit de Amstel getakeld en op diepladers gezet. Het grootste schip was een reddingsboot van 19 meter lang en 6 meter breed. Er was ook een jacht bij en een schip gemaakt van karton. Volgens de Hiswa is het nachtelijk transport door Amsterdam zonder problemen verlopen. Dan het weer nog. Vannacht vooral in het oosten nog motsneeuw. Van het westen uit geleidelijk overal regen.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 dit wordt de derde uur. De nacht klinkt anders bij de VARA op Radio 1... waarin je kon luisteren naar de stem van eh, Ronnie Drew en Seven Drunken Nights. Het derde uur van de nacht klinkt anders hier bij de VARA op Radio 1... met zo dadelijk uh, over pakweg een minuut of eh, twintig... Uh, Uitgebreide aandacht voor Joep van het Hek, want aanstaande zaterdag, overmorgen s'avonds op Nederland 1... dan kan je gaan kijken naar de tv-registratie van zijn programma Omdat de Nacht. En dan kreeg je dadelijk een voorproefje van eh, welke grappen en komische situaties Joep van het Hek dan zal voorschotelen. En verder hebben we ook nog studio eh, studiosessies. Je gaat uh, in ieder geval het komend uur nog luisteren naar eh, zangeres, Nederlandse zangeres Pien Faith... die een cover maakt van een liedje waarmee Rihanna beroemd is geworden. Only Girl in the World. Maar goed, zover zijn we nog niet. Je hoorde dus juist Seven Drunken Nights van de Dubliners uit de jaren 60. Hiermee werden ze eigenlijk beroemd. Ze waren al bekend in eigen land Ierland natuurlijk destijds, de Dubliners. Maar met het Seven Drunken Nights hadden ze een grote hit in Engeland Engeland. En dat sloeg ook over naar de rest van Europa. Zodat ze ook hier in Nederland met het Seven Drunken Nights... in de top 10 hebben gestaan in de jaren 60. Ik blijf nog even met je in uh, dronkenschap. Want in België en Vlaanderen heb je Wouter Berlaan. En die zingt in een Vlaams dialect. Gezij weer zaad. ze zat gelijk een hond. En mijn sleutels val op de grond. Kan ze niet meer vinden. Geoluren uren baan. Maar dus ze laat mij niet ben. Daar dacht ze ze niet meer in. Ze zij weer zat. Zessen. Ze zij weer zat. Zessen. Ze zij weer zat. Sahawal en Tons. Geen onne pita besteld en naar de vrienden gebouwd, maar ze pakken weer opnieuw op. onze lieren gepakt en meteen de muur kwakt, maar ze ermee afgedoemd. Er zijn weer zat, zes uur zij weer gezat, zei ze. Is zij weer gezat. ik moest er niet ben en ben toen maar door het raam gekroop. Maar ik mijn schoenen verloren en zee mijn bloed getrokken. Zijn ze jongen, jongen, maar hij is weer zat. Zij weer zat, zes jaar. Zij weer zat, zes jaar. Zij weer zat. Ik zei, kijk, ik zei wel. sentam Assad. Iedereen Assad. <laughs> Met een voor tafereeltje erbij. Het toneelspelletje Berlaan, die kon je beluisteren. Wouter Berlaan, hij is eh, muzikant en treedt diverse keren op in uh, platenstudio's... ter begeleiding van andere muzikanten. Hij is ook eh, Misschien heb je het programma wel eens gezien, de laatste show op 1. Eh, daar is ook een orkest altijd aanwezig, net zoals bij eh, De Wereld Rijd Door hier in Nederland. En Wouter Balaan is dan een van de muzikanten die daar regelmatig te zien is. Nou, hij heeft in ieder geval een eh, cd gemaakt, die gaat binnenkort uitkomen in Vlaanderen. Die gaat heten Van Uivoort en daar is dit dan de single van geworden, Gezij Weer Zat.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 Dus met Ron Wood. Nou, dat is in ieder geval een unieke combinatie. Trouwens, nu ik, nog, eh, nu ik het even over optredens heb. Ehm, ik liet je aan het begin van dit uur van de nacht... ging anders even luisteren naar de Dubliners met Seven Drunken Nights. En de stem van Ronnie Drew was daarin te beluisteren. Nou, Ronnie Drew die is eh, twee jaar geleden overleden, maar... De Dubliners die bestaan nog steeds. Die komen, duurt nog wel even, maar ze komen in ieder geval naar Nederland toe. Dat zal in oktober zijn. Ze zullen dan optredens geven in eh, Groningen, Steenwijk, Hoogwoud, Nijmegen, Utrecht, Eindhoven. En ze gaan ook nog even de grens over Hasselt en Gent. Daar zullen ze ook optreden, de Dubliners. Dus voor de fans van Ierse folkmuziek... er eh, is in het najaar het een en ander te verwachten. Dichterbij, dat is het optreden van Pien Vijf. Die treedt namelijk eh, binnenkort op in Paradiso. Dat zal eh, vanavond zijn. Pien Paradiso, Amsterdam, zal ze zijn. Morgenavond dan is Utrecht aan de beurt. En het zal zondagavond zijn dat Pien optreedt in eh, Breda. Goed, Pien Afgelopen week was ze ook te gast bij het programma van Giel Belen... en ze zong daar een liedje van eh, Rihanna. Only Girl in the World. I want you to love me Rihanna, maar je hoorde nu de versie van Pien Vijf... die vorige week vrijdag optrad in het ochtendprogramma van Giel Belen... en deze cover maakte van dat succes van Rihanna. Only Girl in the World. Zo dadelijk uitgebreid Joep van het Hek met een gedeelte van het programma... omdat de nacht dat je aanstaande zaterdag kan zien op Nederland 1. En tot die tijd, Eric Borden... Met deze plaat wordt hij wel gezien als de eerste rapper in de geschiedenis van de popmuziek. Nou, oordeel zelf en luister nog eens een keer naar Spill the Wine, Eric Burden. I was once out strolling one very hot summer's day. When I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind. The fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. Mmm. But there I was. Mmm. I was taken to a place, the hall of the mountain king. I stood high upon a mountain top. ¡Gracias! the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, Take it away. and War in zijn jonge jaren. eerder Bird in 1970. En hij had toen deze hit met Spill Wine. Joep van der Hek dus aanstaande zaterdag op de televisie... omdat de nacht, de show die je van hem dan kunt gaan bekijken... Ken je de programma's van Joep, dan weet je dat je daar een rode draad in kunt tegenkomen. Een rode draad meestal in de vorm van een personage. En in Omdat de Nacht is dat de persoon van Erik. Erik die Joep op een gegeven moment ontmoet na een voorstelling. Erik heeft namelijk de voorstellingen van Joep regelmatig gezien... en heeft Joep zo het een en ander te vragen. De twee die raken in gesprek en dat is dan de rode draad in om de, dat de nacht. Hier is Joep van het... Moet je voorstellen, als u ook vanavond nu naar me zit te kijken... wat ik, wat ik doe, is natuurlijk ook gewoon een deel werk. En als ik klaar ben met mijn werk, dan wil ik gewoon naar huis. En dat, dat zei ik ook tegen die, tegen die Erik. Ik zeg, Erik, je kan wel op me wachten, maar ja, ik ben niet van de stichting nazorg. Op een gegeven moment dan... dan nee, maar dan meen ik, dan heb ik de grapjes verteld en dan, dan is het klaar. En, en, en, dus ik ga nu weg. En toen zei hij, mag ik u nog één vraag stellen, meneer Van Dijk? Ik zei, ja, natuurlijk. Hij zei, gisteravond was de voorstelling klaar. Ik zei, ja. En toen gingen wij klappen. Ik zei, ja. En toen ging uw orkest nog spelen. Ik zei, ja. En toen begon u opeens heel raar te dansen ja. Mag ik vragen waarom? Ja, eh, simpel. Het leven is volgens mij een redelijk vreemde bijeenkomst. En ik denk, nou, je kan beter af en toe maar een beetje raar dansen. Dus is dat alles? Ik, nou, ik vind het nogal een brede filosofie. Ik zeg, mag ik u ook een vraag stellen? ja. Ik waarom heet jouw hond Wim de Vries? Dus ja, dat heeft met vroeger te maken. Ik had vroeger een chef, dat was een zekere Wim de Vries. En dat was een ongelofelijke lul. En die gozer gaf mij altijd opdrachten waarbij ik dacht... ja, ik ben je hond niet. en toen dacht ik, nou, als ik later ooit een hond krijg... dan noem ik hem Wim de Vries. En nu roep ik pak stok, pak bal, Wim de Vries. En dat lucht enorm op. Hij zegt, ja, zo weet mijn vrouw niet waarom onze poes Trudy eet. Ik zeg, dat begrijp ik niet. Hij zegt, nou, we hadden bij ons op kantoor hadden we een meisje, dat was Trudy. En die was echt zulke memmen. En die, eh, nou ja, die, eh, die bracht de koffie rond. En als die dan met dat karretje met die rammelende kopjes de afdeling opkwam... dan werden alle jongens gek. Die, die gingen allemaal rare grapjes vertellen. Maar ja, die waren natuurlijk in gedachten al aan het hutsen flutsen met die Trudy. En ik dacht, nou ja, dat komt er toch nooit van. Ik denk, als ik later ooit de poes krijg, dan noem ik het Trudy. En nu zit ik elke avond altijd met, eh, met, met Trudy op schoot. En dan zit ik zo bij, naar de tv te kijken en een beetje zo in het nekje te kroelen. En dan zeg ik zo, dat vindt Trudy lekker als ik dat doe. En dat lucht enorm over. ik zeg, u wilde nog een of ander verhaal aan mij kwijt? Ah, ja, dat is een verhaal dat ik ooit een, eh, een surprise party kreeg... toen ik 26 jaar bij de zaak was. Ik het doe je? 26 jaar? Ik zeg, dat virus niet bij 25. Hij zei, jawel, maar toen was het vergeten. Hij zei, dat is bij ons altijd heel raar op de zaak. Als er iemand 25 jaar op de zaak is... dan wordt hij altijd de avond voor zijn jubileum wordt hij ontvoerd. Dan komen een paar collega's en die nemen je dan mee. En ik weet ook niet waar die traditie vandaan komt. Maar dan komen ze je halen en dan ga je naar Maastricht of naar... Eh, naar Antwerpen of naar Brussel. Ik heb wel eens gehoord, zelfs Parijs. En dan ga je daar met een paar mannen ga je eh, nou, even een bakkie doen en een hapje eten. En dat eindigt natuurlijk altijd, nou ja, dat voel je wel... in zo'n oelala-tent met van die Thaise meisjes... en dan mag je even tjoeken tjoeken op kosten van de zaak. Ja, ik ben er nooit bij geweest, maar ik heb er veel over gehoord. Eh, maar goed, eh, nu was ik 35 jaar bij de zaak. Dus ik denk, nou, nou ben ik aan de beurt. Aan de beurt, nou ja. En... Dus ik, ik ga weg op kantoor en ik zeg, eh, jongens, <laughs> tot vanavond. En toen keken ze me aan van, hm? Maar ik dacht dat ze dat expres deden, dat ze gewoon net deden of ze me <laughs> vergeten waren, dacht ik. En ik zat s'avonds echt klaar. Ik denk, dat die zullen zo wel komen. En mijn vrouw ik zat tv te kijken en ik, ja, ik was er echt klaar voor. Ik had uh, Trudy op schoot en ik dacht, oh, goh, wat is poes weet je? Dat je toch een beetje eh, voorbereid bent en... En ik had onder de kapstok een plastic eh, Albert Heijn tasje met een schone onderbroek. Want ik denk, je wilt toch een beetje fris ruiken bij zo'n nieuw meisje. Het hoeft niet zo muf als thuis. Nou goed, ik was voorbereid. En ik zat lekker tv te kijken. En toen op een gegeven moment kwam er een auto de straat. En ik dacht, ja, ja, ja, ja, ja, dat weet je, dat weet je. En die reed door. <laughs> Maar toen even later kwam er weer een auto en die stopte, die stopte voor de deur. En ik hoorde die deuren knallen. Ik zei, ja, dat zijn ze, dat zijn ze, dat zijn ze. nou gaat de bel. En die ging niet. En ik weet niet waar ze wel naar binnen zijn gegaan. En toen gebeurde er hele tijd niks. En op een gegeven moment hoorde ik het tuinhek en toen hoorde ik iemand lopen. Maar dat bleek later gewoon de buurman met zijn hond, Dirk Scheringa. Nou goed, en op een gegeven moment was de televisie klaar... en dan gaat mijn vrouw altijd slapen. En uh, toen zei ze, wil jij Wim de Vries nog even uitlaten? En toen keek ze me aan en zei ze, Erik... je kijkt zo verdrietig. Ik zei, ja, ik ben ook verdrietig. En zei ze, wat is er dan, lieverd? Ik vroeg, nou ja, ik had er gewoon op gerekend dat ik vanavond ontvoerd zou worden. Ze zei, dat begrijp ik niet. Ik zei, nou, ik ben toch morgen 25 jaar bij de zaak? Ze zei, god, dat is waar. Ze zei, dan gaan we dat toch ergens lekker met z'n tweetjes vieren? Gaan we gewoon ergens een hapje eten bij de, bij de Thai of zo? We zien wel. en toen is hij gaan slapen en toen heb ik nog even met de hond gewandeld. En dan kom ik altijd terug en dan ga ik nog altijd even een, eh, een, eh, ja, een beetje zinloos zeppen. En toen ben ik naar boven gegaan en toen ben ik bij mijn vrouw gekropen. En omdat het feest was, zei ze, nou, doe dat maar even. En... Eh, en daar was ik best blij mee, want de laatste keer zei ze... ben jij dat, Erik? Dus ik was al lang eh. en het was alweer een tijd geleden dat we het gedaan hadden... dus op het moment suprême ontplofte ik bijna. En zei ik per ongeluk Trudy. En, eh. en toen werd ze wakker. En toen zei ze, wat heb je met de poes? En... Uh... Nou goed, de volgende dag kwam ik op kantoor... en toen heb ik wel heel eerlijk tegen iedereen gezegd... dat ik het, dat ik dat ik het gewoon heel erg vond dat ze, dat ze me vergeten waren. ik moet één ding zeggen, toen hebben ze allemaal sorry gezegd. En toen hebben ze het jaar erop hebben ze die eh, surprise party voor me georganiseerd. Toen had ik opeens een vergadering. Ik heb helemaal nooit een vergadering. En zeker niet buiten de deur. Maar dan moest ik me om half zes melden bij een of ander sneu partycentrum. En ik kwam daar binnen en zwaaide de twee deuren van een zaaltje open. Toen stond een hele afdeling met een glas bubbels in een poot. En die riepen, surprise. Ik zei, ja, dat mag je wel zeggen, ja. en toen was ik dat zaaltje in en toen gingen ze speechen. Toen gingen ze de hoogtepunten uit mijn leven opnoemen. Ik denk, nou, dat hoeft niet zo heel lang te duren. Maar daar had ze iemand genomen die niet kon speechen. En die lulde maar en die lulde maar. En het enige wat ik dacht van, jezus, wat krijg ik ooit een saaie crematie. Nou, toen, toen, kwam het cadeau en dat was een fiets. En omdat ik inmiddels 56 ben, was het een fiets met elektrieke hulpmotor. Want dan kon ik de heuveltjes ook nog makkelijk meepakken. Nou, vond ik dat allemaal nog niet zo erg. Maar toen kreeg mijn vrouw ook een fiets. Ik denk, godverdomme. Dan kan ik er een keer alleen op uitkomen dat mokkel achter me aan Nou goed, daarna, na, na het cadeau, toen ging dan het feest echt beginnen. Toen ging eerst het, eh, het buffet open, nou, dat was gratis, dus dat was zo op. En eh, en toen kwam de muziek en toen gingen ze dansen. Toen zag ik opeens al mijn leeftijdgenoten nog even lekker eh, gek met uh, voetjes van de vloer. En eh, zo met zo'n blik van, ja, kan ons niet schelen, wij zijn ook jong geweest. Weet je wel, van die tragische oude benen, godverdomme. Dat zijn ook van die momenten dat je kinderen zich doodschamen als ouders dit doen. Maar ja, daar stonden ze hoor, lekker, lekker gek. Nee, hebben wij ook gedaan, ja. Eén collega die wilde nog één keer die jive uit dat studentenhuis doen. Die stond drie kwartier met zijn vrouw boven zijn kop te slingeren was alleen vergeten dat er in de loop der jaren 35 kilo bijgekomen was. En dan loop je op een gegeven moment op je eigen surprise party. En dan komen er gewoon grote volwassen mensen op je af. Je wist helemaal van niks, hè? Oh, je had je eigen kop moeten zien toen de deur open. Oh, je wist niks, hè? Je wist het niet. Je wist het niet, hij wist het niet. Hij wist het niet. Nee je wist het niet. Nee. Ik, nee, ik wist het niet. Maar ik wist natuurlijk alles, want ik zit altijd in die computer van Trudy te loeren, man. Die laatst had het wagenwijd openstaan. Dus ik wist al vier maanden waar ik moest zijn, hoe laat ik er moest zijn. Wie er zou komen, wie er niet zou komen. Ik had nog een mailtje van een collega gezien. Die vond die fiets een beetje aan de dure kant. Ik wist alles man. Mailtje van de directie. Het hoeft er geen echte champagne te zijn, want dat proefden we toch niet. Ik wist alles. En dan loop je op je eigen surprise party. En dan word ik op een gegeven moment verdrietig. En als ik verdrietig ben, dan ben ik altijd binnen de kortste keren zo lam als een kanarie, weet je wel. En dan ga ik allemaal dingen zeggen waar ik later spijt van hoort te hebben. gegeven moment zag ik onze directeur lopen, weet je wel. En ik wist, die had net weer vier ton uit de kast gejat. Want daar had hij recht op. Ik zeg, hé hey, lul, heb je al een bonuskaart? Weet je, dat soort dingen. Oh ja, toen op een gegeven moment kwam de vrouw. De vrouw van, eh, van onze boekhouder kwam naar me toe. Ja, u kent onze boekhouder niet, maar onze boekhouder dat is zo'n man... dat als je hem ziet, dat je denkt, Jezus, die moet ook een vrouw hebben. Nou, en zo'n vrouw was het. En dat mensen komt en dus... Vind je het leuk? nee. Ze zei, nou, je hebt anders wel zelf op het feestje gebedeld. Ik zei, wie zegt dat? Tanja. Ik zei, wie is Tanja? Je vrouw. Ik zei, oh ja. Hij zegt, ik stond er. Ik stond er op mijn eigen feestje. En ik zag iedereen dansen en iedereen drinken. En opeens dacht ik... Ik heb 26 jaar lopen buffelen voor dit kutkantoor. En dan valt er wat te vieren. En dan moet ik dat met hun doen. Ik dacht, ik wil hier weg, ik wil hier weg, ik wil hier weg, ik wil hier weg. Ik dacht, ik wil lucht, ik wil lucht, ik wil lucht, ik wil lucht. Maar ja, je kan wel naar buiten lopen, maar op een feestje sta je tegenwoordig meteen tussen de rokers. maar toch liep ik naar buiten. En opeens stond ik op het parkeerterrein bij het partycentrum. En opeens keek ik heel goed naar al onze auto's. En ik moest denken aan 30 jaar geleden. Toen waren wij jongens, maar aardige jongens. Met haren tot hier, met snorren. Met laarzen tot hier. We hadden van die, van die, van die, van die Afghaanse jassen die zo ruften dat je bier er dood van sloeg. En dan stonden wij in cafés met elkaar te discussiëren. Zo noemden we praten toen. We stonden hele nachten te discussiëren over de toekomst van de wereld. En ik weet nog dat we toen tegen elkaar zeiden... dat wij later nooit, maar dan ook nooit... in dit soort vieze, vuile, gore, kapitalistische... milieuverontreinigende tyfusvolvo zouden rondkrossen. God van de gloeiende tering, godver. Hij zei er opeens. Ik keek naar onze auto's en ik dacht... dit wordt mijn laatste daad van verzet. Ik pak de grootste Volvo van het parkeerterrein... Ik ga er tegenaan zeiken en ik neem er een met regensensor. Dan kan hij nog terugzwaaien. Daaruit. Hij zegt, ik pakte de allergrootste Volvo die ik kon vinden. Ik zette mijn ene poot op de bumper, ik zette mijn andere poot op de bumper... ik deed mijn gulp open, ik haalde hem eruit. Ik zie u nu kijken van, waarom doe je dat eigenlijk niet echt? ik heb er twee try-outs geprobeerd, maar niemand zag het. Hij zegt, ik begon tegen die vooruit aan te zeiken. Die ruitenwissers gingen heen en weer en in die auto schrok iemand heel erg. En toen kwam die kop over de dashboard uit en toen schrok ik heel erg. Dacht, huh? Dat is Tanja. ik stond godverdomme tegen mijn eigen auto aan te zeiken, man. Hij zei, maar ik had Tanja in 30 jaar niet zo geil zien kijken. Ik denk zo, Tanja is onderweg naar de zevende hemel. Maar welk vingertje wijst naar de weg? en toen kwam die andere kop over het dashboard uit en toen schrok ik helemaal. Trudy. En toen dacht ik, ik moet hier zo snel mogelijk weg. Maar ja, mijn vrouw had de auto nodig. En ik stond er op dat parkeerterrein. En ik keek nog één keer naar dat tragische partycentrum. En achter die beslagen ramen zag ik al mijn collega's bezig met hun last dance. En ik dacht, waar moet ik nou naartoe? Waar moet ik nou heen? En ik liep er zo'n beetje te kijken en te dolen en opeens keek ik over die auto's en de zag ik een soort, een soort bos. En in dat bos brandde een lichtje, een lampje. En opeens dacht ik, wat is dat voor een lampje? Wat is dat voor een lichtje? En ik weet niet wat er met me gebeurde. Maar op de een of andere manier werd ik weer dat joch van 12, 13 jaar oud. Met die onverzadigbare nieuwsgierigheid. Opeens moest en zou ik weten wat dat voor lichtje was. En voor ik het wist begonnen mijn benen te lopen. En als je benen gaan lopen, dan gaat je hoofd vanzelf mee. En opeens liep ik in het bos. En ik hoorde muziek. En niet zomaar muziek. Ik hoorde instrumenten, maar ik hoorde vooral de stem van een vrouw. Zonder woorden. Ze hallucineerde door mijn hoofd. En ik was onderweg naar het lampje en het lampje begon tegen mij te fluisteren. Kom naar me toe. Ik vind je zo mooi. Ik leg je neer in het mos, in het hooi. Ik leg je neer in het dampende gras. Jij bent mijn kachel, mijn bed en mijn jas. Kom naar me toe. En ik liep daar en ik dacht, dit is één grote Fata Morgana. Dit is één grote droom, ik moet wakker worden. En zat ik begon mezelf te slaan. Ik begon mezelf te krabben, te bijten. Ik begon het borsthaar uit mezelf te trekken. Om dan wakker te worden, maar ik werd niet wakker. Het lampje werd alleen maar mooier. Sterker nog, het lampje werd een huisje. En het huisje fluisterde. Kom naar me toe. Kom hier, lieve vriend. Droog al je tranen, er wordt niet meer gegriend. Kom naar me toe, hier diep in het woud. Hier is het warm, hier worden wij oud. Hij zegt, ik liep daar en ik dacht, ik moet mijn telefoon uitzetten. Want ik was inmiddels al een uur weg van mijn feestje. Ik denk, al die mensen gaan natuurlijk bellen. Die gaan natuurlijk zeggen, wat doe je nou gek? We staan voor jou te dansen. En dan ben je er niet. Hij zet ik pakte mijn telefoon en ik keek. En niemand had mij gebeld. Niemand had mij een sms'je gestuurd. Dus ik werd helemaal niet gemist op mijn eigen feestje. En dat zorgde ervoor dat ik nog meer door ging lopen naar dat huisje. Dat huisje dat tegen me zei, kom naar me toe. Hier diep in het bos. Hier zijn we samen, hier mogen we los. Hij zei, op een gegeven moment stond ik zo dicht bij dat huisje... dat ik kon naar binnen kijken. Ik zag een soort keuken, een lange keukentafel. En aan die keukentafel zat een, zat een prachtige vrouw. Een jonge vrouw, maar met Zo'n zachte oogopslag. En ze deed zo. En ik kon niet anders. Ik kon niet anders dan naar dat keukenraam lopen. En ik drukte mijn wang tegen het koude glas. En ze keek me aan. En ze zei, kom naar me toe. Zonder gezeur. En klop met je hart. Klop op mijn deur. Hij het? en de deur ging open. En daar stond En ze was zo verpletterend mooi. En ze zei, hoi, hallo. Ze zei, jij moet Erik zijn. Ik zei, ja, dat moet ik al 56 jaar. Ze zei, ik wist dat je zou komen. Ik zei, nou, ik wist zelf van niks. Ik heb verder op een feestje, ik ben even de lucht geschept en opeens uh, eh, sta ik hier. Ze zei, ja, maar ik wist dat je zou komen. Kom maar binnen. Ik zei, nee, ik, eh, ik moet weg. Ze zei, nee, kom maar binnen. Dan gaan we samen even koffie drinken. Ik zei, absoluut niet. Ik, eh, ik moet weg. Ik heb helemaal geen tijd om koffie te drinken. Ze je wel. kom maar. Dan gaan we samen even koffie drinken. Ik zei, nee, echt niet. Ik heb geen tijd. Zie je wel, we hebben alle tijd. We hebben alle tijd om koffie te drinken. Want iedereen hier gaat nu even koffie drinken. Dus dan kunnen wij met z'n tweeën ook beter even koffie gaan drinken. Kijk maar, al die mensen gaan nu koffie. naar. Nou, dan gaan wij toch ook even koffie drinken. Het leven is zo Coldplay 2003 uit het album A Rush of Blood to the Head. Coldplay met Kloks en daarvoor dan Joep van het Hek. Een gedeelte uit het programma Omdat de Nacht. En daarvan veel te zien, volledig te zien op Nederland 1. Zaterdagavond vanaf half negen tot pakweg half elf. Dit is de vader op Radio 1. De nacht klinkt anders. Dit wordt Calexico. Geproduceerd en gemixt door Buscemi. Bristol Frontier. Marco's shadow falls on the dole to the seven lost cities of gold. Finds a raven's head and a rattler's tail. Dead in his tracks, this godforsaken soul wanted here, and his curse lingers for years. his face hides behind the mask, sweating on the TV factory line. But that smile on her face is starting to crack while welding back the pieces of a shattered heart that's scattered out here with the ghosts of her peers. Searches for her lost child along the river of tears river of tears. The end of a working week, when drunken worlds meet, both sides keeping a close eye for a break in the line here on the crystal frontier. crystal frontier. you anything you want. It might cost you a life. It might cost you the whole price of freedom here on the crystal frontier. Searching for your lost love along the river of tears. The river of tears. Blood spills out on the streets and bodies are missing for weeks. Both sides keeping a close eye, watching the bullets fly here on the crystal frontier. Crystal. en de Volunteers Job Roggeveen. En hij maakte een project onder de titel Happy Camper... en deed dat samen met andere muzikanten. Tim Knol werkt onder andere mee aan dat project Happy Camper. Maar je kon nu luisteren naar de stem van Marien Dorlijn. En die is in het dagelijks leven weer frontman van de groep MAS. Happy Camper en je hoort het gezelschap met Follow You Around... Neil Diamond, vorige week eh, meldde het al. Hij eh, komt donderdag 9 juni voor een optreden naar Ahoy. En de kaartverkoop is de afgelopen week dusdanig goed gegaan... dat er besloten is om een tweede concert te laten plaatsvinden in Ahoy. En dat zal dan op 11 juni plaatsvinden. 9 en 11 juni, Neil Diamond in Rotterdam. Rotterdam. American popular song, and there's something about it. Can't live without it. It's the tune of the day. Somehow it takes you away and it grabs you and it holds you. Feel it control you. Makes you wanna clap your hands. Makes you wanna stamp your feet makes you wanna sing along. It means business. The American popular song goes on and on. The American popular met The American Popular Song uit de jaren 70 was dat. En hij is dus in juni in Nederland voor twee concerten in Hooi Rotterdam. Dat zal zijn op 9 en 11 juni en kan je daar niet op wachten. Je kan hem al eerder zien op 4 juni namelijk. Dan is hij eh, even over de grens in Antwerpen voor een optreden in het eh, Sportpaleis. vrijwel hetzelfde concert zal het ongetwijfeld zijn. Dus dadelijk nieuws hier bij Radio 1. En tot die tijd hoor je Eefje Visser. Hartslag. Hard vast met jou in mijn armen. Je bent een charmeur, je houdt de deur voor me open en schuift mijn stoel aan. Ik mag jouw jas aan. Wanneer het regent, je voelt als een warme deken Zo eentje waar je niet onder vandaan wil. En dan bedenk ik me, dan bedenk ik me. Dat ik al veel te lang wakker lig, buiten is het al lang licht. Ik schraap alle moed bij elkaar, maar blijf daar. Al veel te lang wakker lig, buiten is het al lang licht. Ik schraap alle moed bij elkaar, maar blijf daar. Ik voel mijn hartslag met jou tegen me aan. Het is niet te weerstaan, je neemt mijn jas aan. En slengt mijn glas in en houdt mijn hand vast. En ondertussen voel ik je als warme kussen. Ik hou mijn ogen dicht en mijn adem in. En dan bedenk ik me, dan bedenk ik me. Dat ik al veel te lang wakker ligt. Buiten is het al lang licht, ik slaap aan.